Uur. van der Linde met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien hebben gisteravond opnieuw wateroverlast veroorzaakt in België. Vooral Wallonië werd zwaar getroffen. In Dinan dreven auto's door de straten en in Waals-Brabant zijn modderstromen gemeld. Op sommige plaatsen viel 20 tot 30 liter water per vierkante meter. Ook delen van Nederland kregen gisteravond te maken met stevige buien en wateroverlast. In de Zeeuwse plaatsen Oud-Vossenmeer en Sint-Anna-land liepen straten onder. Ook in het westen van Noord-Brabant kwamen meldingen van ondergelopen kelders. Het KNMI heeft voor de komende middag code geel afgegeven voor het hele land... omdat er dan opnieuw onweersbuien worden verwacht. Roeicoach Josie Verdonkschot is positief getest op het coronavirus. Hij is het vijfde lid van Team NL op de Olympische Spelen dat positief test. Verdonkschot is in quarantaine gegaan. Chef de mission van Den Hogenband spreekt van een teleurstelling. Hij zegt dat Verdonkschot zijn eigen emotie parkeert... en weet dat zijn sporters in goede handen zijn. De roeicoach zat niet in dezelfde KLM-vlucht als de vier eerdere coronagevallen bij Team NL. In Italië hebben gisteren duizenden mensen geprotesteerd tegen de aangescherpte coronamaatregelen. Vanaf 6 augustus moeten Italianen in sommige gevallen een gezondheidspas laten zien om ergens binnen te komen. Ook in Frankrijk werd geprotesteerd. Zeker 114.000 mensen waren op de been. In Parijs gebruikte de politie traangas. In Amsterdam gingen ook duizenden mensen de straat op, maar die demonstratie verliep rustig. Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om de finale van het World Match Play toernooi te bereiken. In de halve finale ging hij met 17-10 onderuit tegen Peter Wright. En hij speelt om de titel tegen de Belgische Dimitri van den Berg. Dat gebeurt zondagavond. Het weer nog, regen en onweer. In Groningen en Friesland in het zuiden trekken de regengebieden juist weer weg. Het koelt vannacht af naar een graad of 15. Morgen is er geregeld zon met in de loop van de dag nieuwe regen- en onweersbuien.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 Now you're the talk of the town, yeah. Now you're the talk of the town. Whoop whoop, when you run, come around. Cause... just walking gently and you're breaking our bone Cool and deeply, you have a style of your own The saxophone, cause you're some the top of the tone, yeah I'm a record when you run, come around, yeah love thing happening here, baby.